Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De live-uitzending van RTL Boulevard is niet doorgegaan vanavond vanwege een ernstige dreiging. De studio aan het Leidseplein is ontruimd. RTL zegt gewaarschuwd te zijn door de lokale autoriteiten. Volgens de zender gaat het om een serieuze dreiging uit de hoek van de georganiseerde misdaad. Het is niet duidelijk of de dreiging iets te maken heeft met de aanslag op Peter de Vries dinsdag. De misdaadjournalist werd na zijn optreden in RTL Boulevard neergeschoten. Hij ligt voor zover bekend nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Demissionair minister van Justitie Grapperhaus spreekt van een ingrijpend en heftig besluit... om de uitzending van RTL Boulevard niet door te laten gaan. De politie heeft vanmiddag acht minderjarige jongens opgepakt... die een videoclip aan het opnemen waren. Volgens Omroep West kwam de politie in actie... nadat iemand had gemeld dat er messen werden gebruikt bij die opname. De politie heeft de messen, waaronder een paar vleesmessen, in beslag genomen. De acht jongens zijn meegenomen naar het politiebureau... en werden na verhoor opgehaald door hun ouders. Hoe oud de jongens precies zijn, is niet bekendgemaakt. Alle leden van de G20 zijn voor het invoeren van een wereldwijd minimumbelastingtarief van 15% voor bedrijven. Op die manier moet voorkomen worden dat bedrijven winsten doorsluizen. De ministers van Financiën van de G20, een groep van 19 grote industrielanden en de EU... zijn sinds gisteren bijeen op een top in Venetië. Ook demissionair minister Hoekstra van Financiën is bij de top aanwezig. Ook al is Nederland als land formeel geen lid. Een hoger belastingtarief voor bedrijven lijkt ongunstig... voor de Nederlandse belastinginkomsten... omdat Nederland internationaal bekend staat als belastingparadijs. Het weer, vooral in het zuiden, komen enkele buien voor. In de loop van de avond breiden de buien nog iets uit naar het noorden. Maar vannacht is het vrijwel overal droog. Morgen laat de zon zich weer af en toe zien. En later op de dag komt plaatselijk een onweersbui voor. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat al de hele dag file op de A7 door wegwerkzaamheden...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 saying that he tells you you're the only one But everybody knows he's out there having fun Behind your back, and that's a fact And it ain't right Cause he's a fly guy acting like a gentleman But back in the day I can still remember when He just turned around with a look twice at you Now I'm just being straight with you Cause he takes you far up So you should be on your guard When he thinks you don't ever do Now Keep the truth being only you and the fall of with need.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 I've been in high, but I felt so low. Ain't it funny? Never going back to the way I was. I wanna be trapped in the space of us. Never going back to the way I was. you got me, and just like.